De piek is mogelijk nog niet bereikt. De coronamaatregelen hebben een gunstig effect gehad... op het voorkomen van de verspreiding van het virus, zegt Van Dissel. Hij pleit ervoor om die maatregelen nog een tijd vol te houden. Vanaf vandaag is de accijns op cheque en sigaretten fors hoger. Per pakje sigaretten komt er een euro bij. Cheque gaat 2,5 euro per pakje van 50 gram in prijs omhoog. In januari was de accijns ook al omhoog gegaan. De overheid wil roken steeds verder ontmoedigen. Het is de bedoeling dat een pakje in 2023 10 euro gaat kosten. Op 1 juli moeten alle sigarettenpakjes dezelfde donkergroen-bruine kleur krijgen... en staan er geen merknamen meer op. Sigaren en e-sigaretten krijgen zo'n standaardverpakking in 2022. Vanaf vandaag mag ook op Schiphol niet meer worden gerookt. De afgelopen twee weken is het aantal verkochte huizen met meer dan 10% gedaald vergeleken met vorig jaar. Het aantal huizen dat in de verkoop ging daalde met 9%. De makelaars vinden die cijfers gezien de coronacrisis enorm meevallen. Het aantal hypotheekaanvragen is in maart met bijna een derde gestegen... ten opzichte van februari, meldt de hypotheker. Dat zou vooral komen doordat mensen hun hypotheek oversluiten... vanwege de nu nog lage rente. De topman van HEMA is bang dat het warenhuis de coronacrisis niet overleeft. Hij heeft aan de eigenaren van de HEMA winkelpanden laten weten... dat hij in april en mei de helft minder huur gaat betalen, meldt het Financiële Dagblad. Alle buitenlandse HEMA-winkels zijn dicht. In de Nederlandse winkels zou de omzet de afgelopen weken met ongeveer een derde zijn gedaald. Het weer vanuit het noorden steeds meer bewolking. In het zuidoosten is tot laat in de middag nog vrij zonnig.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Zandvoort. Woensdag 1 april. We zijn weer live. Dit is ZFM Live. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 12 uur bij je. En net hoorde je Gloria Gaynor, I Will Survive. En waarom draai ik die? Die draai ik omdat ik vorige week met de hond door de Brede Rode Straat liep. En opeens uit het niets hoor ik opeens keihard I Will Survive. En ik zag allemaal mensen in de woonkamer dansen. En ik dacht, ja, als er weer uitzending is, dan neem ik die, neem ik die mee. Goed, wat gaan we doen? Lekker oude en nieuwe muziek draaien en wat wetenswaardigheden tussendoor. Gewoon een lekker luchtig programma in deze rare tijden. En dit is de nieuwe is Dex. leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n twintig jaar geleden had ik pen en een papier... om gedachten van me af te schrijven als de enige manier. We leven voor de vorm als een vorm van therapie. Of momenten die we hebben, gevangen in een beat. Ze vallen op een plek als ik rap om de hoop te kunnen plaatsen. Vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan. Op de route onderweg naar de kern van mijn hart. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd? En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang de weg kwijt. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd? Ja, we dansen de zon het is te laat om al stil te staan. Ja, we dansen dus op, op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen dus op, op. Het is te laat om al stil te staan. Ja, we dansen dus op, op. Zodat het leven door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Door kan gaan. Twintig jaar later zit ik rustig op de kaart staren hoe de schepen varen. Zo'n honderd liedjes verder, de meeste voor mezelf en een paar voor een ander. Nog een shout naar Dre Hazes. Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest zonder woorden om te delen als de spiegel van de geest? Het leven is te mooi om niet te vieren, maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag aan je mee, dan vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon te laat om al stil te staan Ja we dansen dus op, op Zodat het leven erop kan gaan Ja we dansen dus op dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven ook kan gaan. Ja, we dansen de zon diks, de zon op. En je hoorde in het eerste uur Jelme Koperal. al. De voedselbank heeft vrijwilligers nodig. Meld je bij Pluspunt. En dan kun je meehelpen bij de voedselbank. We hebben hun hulp hebben ze heel hard nodig. She was walking in the street, looked up and noticed He was nameless, he was homeless She asked him his name and told him what hers was He gave her a story about life With a glint in his eye and a corner of a smile One The a simple moment, the things that change us. If we notice when we look up sometimes, they said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come young teachers. Alicia Keys, Underdog, hier bij ZFM Live. En wil je reageren? Dit is een interactief programma. We maken het dat je zo makkelijk mogelijk als je in de uitzending wil... of als je iets mee wil doen of een oproep wil doen. Dat kan gewoon via hashtag ZFM Live op Instagram. Je kunt een mail sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Een persoonlijk bericht sturen op Instagram op de ZFM Zandvoort pagina. Dus dat kan allemaal. En de eerste reactie is binnen. En dat is onze dierbare collega Ben Sonneveld... Die, eh, die schrijft van... Doe alle zandvoerders de groeten van mij. En ook al die aardappeltelers die moeten wachten met poten. En vooral bedankt die grof vuilophalers die druk bezig zijn vanochtend. En dat doen we natuurlijk hier ook via ZFM live. Exactly how you is exactly how it all went down. It was later in that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up out of my mind, feeling strung out, lagging behind. All oh, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn. All oh, strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're mee samen met Herbie Hancock, speciaal voor onze jazzliefhebbers. En ik heb het uh, jazzteam al gevraagd voor de uitzendingen van zaterdag en zondag om met wat suggesties te komen. Dus zometeen een indrukwekkend item wat ik overneem van NH. Eh, en dat is eh, de huisarts Bart uit Overveen. En hij heeft een geweldig aangrijpend gedicht gemaakt en online gezet. En dat zenden we zometeen uit naar deze plaat van Beth Hart. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, got a gun she called the lucky one She left a note right by the phone Don't leave a message cause this ain't no home And she cried and she cried and she cried and she cried She cried so long her tears ran dry Then she laughed and she laughed She laughed and she laughed Cause she knew she was never coming back She said, man, I'm gonna get out of this town it again Cause he lied and he lied and he lied and he lied He lied like a salesman selling flies So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed It's a different place but the same old thing get out of this town. Yeah, and now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Ik ben dokter Bart, huisarts te Amsterdam. We leven in spannende en onheilspellende tijden van het coronavirus. Ik kon eh, deze week de slaap niet vatten en toen besloot ik een gedicht te maken. Dit gedicht wil ik opdragen aan mijn broeders en zusters in de zorg en de andere vitale beroepen. Om een hart onder de riem te steken. Het is een soort strijdgedicht. Broeders en zusters. Kan het zijn dat een virus, door een vleermuis gesponnen, dood en verderf verspreiden zal? Heeft het logenen, het laken, het amper genaken ons toen lopen in de val? Met angst en met beven, voor verlies van het leven, worden wij voortgedreven door een diepdal. Wie op de been door een roeping geroepen, met man en macht halen alles uit huis Slaan de handen één, de vitale beroepen. Niet boven hun kracht. Laat de helden maar thuis. Broeders en zusters, geven wij ons gewonnen, wat ons nog wacht, of dragen het kruis, het missen van maskers, machines van adem, maakt voor soldaten het niet pluis. Zat rollen papier om de konten te vegen, als de angst door de darmen dun drentelen zal, zal het slopende virus dat door de mens wil bewegen ons het bitter doen proeven van zijn gal? Hoe lang zal het duren? Binnen de muren. Wanneer, wanneer wij weer schoppen tegen een bal. Na het werk, thuisgekomen, de hand van mijn dochter in de mijne genomen. Wanneer weer genieten van het al. Wij, die niet van wijken weten, <clears throat> voor virus, vals en laaghartig, tot onze taak naar eer is gekweten, verblijven vastberaden en barmhartig. sweet. En daarvoor hoor je huisarts Bart uit Overveen. En hij is huisarts in Amsterdam. En hij maakt een prachtig gedicht wat hij uitgezonden heeft via NH. dat nemen we natuurlijk graag over. Mooie initiatieven al over de wereld. Eh, Nederland, eh, nou ja, verschillende natuurlijk. Eh, je kent ze allemaal. zoals bijvoorbeeld, we zullen doorgaan... wat door alle mensen met een hashtag ingezongen wordt. En dat doen ze ook in Duitsland. En in Duitsland doen ze dat met 99 luftballons. Wat ook daar een hele bijzondere lading gekregen heeft. En ach, weet je, ik pluim gewoon. Belongs uit 1985. Ja, dan moet ik altijd weer aan onze Jaap Koper denken... die bezig was met zijn marathon om meer dan 100 liedjes... in aanloop naar de Formule 1 uit 1985 bij elkaar te verzamelen. Jaap, gaat er gewoon mee door. En eh, ja, ik hoop natuurlijk dat hij ook met suggesties komt voor dit programma. Want Alternative FM gaat ook niet door. Maar er komt genoeg nieuws uit. En dat houdt hij ook allemaal bij op Facebook. Dus volg anders Alternative FM van ZFM op Facebook. Gaan wij door met Pharrell, Gust of Wind. Hier bij ZFM waar het 5 over half 12 is. Ja, ja, we zijn live. My heart is filled with love and care, not an ounce gas.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 Rare tijden, rare tijden. En als iedereen dan thuis zit, ja, Nextflits is al overbelast. Maar morgenavond, ja, misschien zelfs al eerder. Misschien na deze uitzending, morgen op vrijdag. Nee, ik ben er helemaal in de war. Vrijdag pas, dus niet morgen, vrijdag komt La Casa del Papel online. Ja, en dat is gek natuurlijk. seizoen. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. te ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Mamá? If I stay knowing titeltrack van La Casa di Papel. Het seizoen 4 vanaf vrijdag weer online. Ja, en nog één keer. Hè, als, je, als je iemand een hart onder de riem wil steken... weer een oproep doen of wat dan ook. Dat kan, dat kan gewoon in deze uitzending van 10 tot 12 elke dag. Via de hashtag ZFM Live of een mail naar redactie.zfmzandvoort.nl Of stuur een persoonlijk bericht op de ZFM Zandvoort Instagram pagina. En dan komt het allemaal goed. En dan kun je jouw boodschap gewoon hier op de zender gaan wij ondertussen door met een lekkere oude plaats. You've been cheating on me, baby. And you've been used to having your way. I'm gonna count from one to three, baby. When I say two, get out of my way. Get out of my way. que te dije negrona que te fuera ya. Porque me castiga mucho sarampióncito, mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacaurística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira lo tuyo, es la muerte. Se acabó lo que Joe se. Joe Torres, 1965. Lekker, get out of my way. Dat zeg je tegen iedereen die minder dan anderhalve meter afstand houdt. Gaan wij door met lekker met Maan en Kraantje Papi, nieuwe plaat. Hier bij ZFM Live snap niet wat je zegt. Hart op slot en ik voel me slecht. Ja, je hebt gelijk, we weten dat we beiden hier niet hadden moeten zijn. Maar ik heb je nog steeds en ik wil dat dit nooit verdwijnt. Niet dat ik het zeg. onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat. Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel. Maar hier is er een huis gevuld met twijfels. Ik kan het zweren zonder handen op de Bijbel, ik wil blijven. Niet dat ik het zeker ben. afscheid. Mm, sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny Oké, gaan we richting de klok van 12 uur. Dat betekent dat deze eh, twee uur live erop zitten. Maar eh, morgen ben ik er weer. En overmorgen en overmorgen. We gaan het een week lang ga ik dit doen. En na mij komt weer een andere ZFM-collega die het dan weer een week gaat doen. En op die manier lukt het ons gewoon om de zender in de lucht te houden. En dat hebben we jou bij nodig. Dus heb je berichten voor ons? Heb je oproepen voor ons? Stuur die naar hashtag ZFM Live. Of een persoonlijk bericht op onze Instagram pagina. En dan gaan we gewoon door met deze live-uitzendingen. Hierbij bij ZFM in Zandvoort. met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. maakt in de orkaan, we zullen doorgaan. samen zijn. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn. met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want... Bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan... Alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen. Op het hele kleine stukje aarde. je en hun waarden. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer. En ondertussen knijt de harde werkers in de zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen. neus in dezelfde richting komen we hieruit met dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de voor, Je laat je in een waarde. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Dit was hem dan, de eerste uitzending. De speciale corona-uitzending die we de komende weken gaan doen tussen 10 en 12. En je was van harte welkom om te luisteren. En heb je dus suggesties, oproepen of wat dan ook... Hashtag ZFM Live. Blijf safe, blijf op anderhalve centimeter.